3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Boeing-topman Dennis Muilenburg erkent dat er problemen waren... met de besturingssoftware in de Boeing 737 MAX 8. Daarmee reageert hij op het voorlopige onderzoeksrapport... waarin staat dat de crash in Ethiopië... waarschijnlijk werd veroorzaakt door een fout in de software. De update die binnenkort uitkomt moet de problemen verhelpen, zegt hij. Verder biedt Muilenburg nogmaals zijn excuses aan de nabestaanden aan... Bij het ongeluk kwamen in maart alle 157 inzittenden om het leven. Inwoners van Den Dolder vragen minister Dekker om de kliniek waar Michael P. zat versneld te sluiten. De instelling wordt volgens planning in 2025 gesloten om ruimte te maken voor huizen. Maar Belangenvereniging Den Dolder wil dat dit eerder gebeurt omdat omwonenden zich niet veilig voelen. Zo werd afgelopen najaar nog iemand bedreigd met een mes. De vereniging wil daarom ook extra bewaking. De kliniek kwam deze week weer in het nieuws... na een vernietigend rapport over de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Er is een akkoord over een doorstart van drogisterijketen Op is op Voordeelshop. Dat hebben curatoren aan verschillende media laten weten. Vorige week werd de keten failliet verklaard. Het bedrijf was de afgelopen jaren snel gegroeid... maar raakte in financiële problemen. Details over de doorstart zijn nog niet bekendgemaakt... gemaakt. Het is dus ook niet duidelijk hoeveel van de 150 winkels open blijven... en wat de gevolgen voor de 1200 medewerkers van de budgetdrogisterij zijn. Er komt steeds meer internationale druk op Rusland... om bijna 100 orka's en witte dolfijnen vrij te laten. De dieren worden al zeven maanden gevangen gehouden in het oosten van Rusland. En ondanks de bemoeienis van president Poetin... zijn de orka's en dolfijnen nog steeds niet vrijgelaten. Het was waarschijnlijk de bedoeling om de dieren te verkopen... aan waterparken in China. Het weer. In het zuiden van het land ligt de temperatuur rond of net onder het vriespunt.